Met Peters met het NOS-journaal. In Helsinki is een politicus doodgevonden in het parlementsgebouw. Volgens Finse media heeft de 30-jarige Emily Peltonen zichzelf van het leven beroofd. Hij was parlementslid voor de Sociaal-Democratische Partij. Het lichaam van Peltonen werd vanochtend gevonden in het gebouw van het parlement dat met zomerreces is. Peltonen was al sinds zijn 18e actief in de politiek en zat sinds 2023 in het nationale parlement. In juni maakte hij bekend dat hij zijn werk tijdelijk neerlegde vanwege een bacteriële infectie. Na een staking van vier dagen gaat het cabinepersoneel van de Canadese luchtvaartmaatschappij Air Canada weer aan het werk. Zaterdag legden zo'n 10.000 stewards en stewardessen van Air Canada het werk neer... nadat onderhandelingen waren stuk gelopen. Nu is er een voorlopig akkoord gesloten. Air Canada is de grootste luchtvaartmaatschappij van Canada... met zo'n 700 vluchten per dag. Door de staking werden dagelijks zo'n 130.000 reizigers getroffen. Vanuit Schiphol zijn vluchten van en naar Toronto en Montreal morgen nog geannuleerd. Het Nederlandse baggerbedrijf Van Oort gaat voor de kust van Dubai een eiland bouwen. Het Naya Island is ongeveer 13 hectare groot en krijgt een kustlijn van 6 kilometer. Van Oort moet daarvoor meer dan 28 miljoen kubieke meter zand opspuiten... en ongeveer 4,3 miljoen ton steen storten. En het is niet de eerste keer dat Van Oort een grote klus uitvoert in Dubai. Eerder werkte het bedrijf al aan de twee schiereilanden in de vorm van een palmboom... en de kunstmatige eilandengroep The World voor de kust van de stad. De BBC heeft een documentaire over de laatste jaren van rockster Ozzy Osbourne op het laatste moment niet uitgezonden. De omroep deed dat op verzoek van de familie, die gevraagd heeft om nog even met een documentaire te wachten. Osborne overleed vorige maand. In de documentaire werd hij en zijn gezin in de laatste drie jaar van zijn leven gevolgd. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af, maar het blijft wel droog. Morgen eerst bewolking en in het noorden misschien wat regen. In de middag zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd druk bij Amsterdam. Op de A10 Zuid en Oost heb je een half uur vertraging richting het noorden... door de werkzaamheden daar. Verder sta je nog in de file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Velzen met een kwartiertijdverlies. En op de N202 is het heel druk van Amsterdam naar IJmuiden...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 Body and Soul, heel bekend nummer. En uh, tweede uur draaien we ook leuke jazzmuziek. Eh, of soms een beetje op de grens van de jazz. Soms een beetje naar de pop. Soms een beetje jazz rock. Dus wat, wat mag je verwachten? In ieder geval Jack van, de Pol, Jack van Pol. Rob Frank heb ik staan. Sinne Eeg. nieuwe cd van Sinne Eeg de Diva Jazz Orchestra, Ben Bassel. Eh, iets uit de film van The Naked Gun, de nieuwe film, zou ik maar zeggen. Kortom, er zit van alles in. En eh, ik begin met een nummertje van eh, Colosseum. En ja, die hebben, dat is eigenlijk jazz rock, zou ik zeggen, uit de 70 jaren. En daar is een poosje geleden een box uitgebracht met zes, ja, zes cd'tjes... met werk van deze ja, mooie band. De naam Colosseum, waar komt dat vandaan? Nou, John Hisman die was een keer met zijn eh, toenmalige vriend Barbara Morrison... op de Paladijn in Rome. En toen keek hij uit op het Colosseum en toen vertelde hij haar... ik ga een band oprichten en ik ga hem Colosseum noemen. Nou, dat is gelukt. Het is een goede band geweest. En ik draai een nummertje van een eh, serie uit de BBC live-opnames. En dit is Elegy, Colosseum. van de, de, de, band en oprichter van Colosseum... bekende jongen die daar ook in zat was Dick Hextel Smit op de saxofoon. Zijn foto's dat hij twee saxofoons gelijk aan het bespelen is. Eh, dat was Colosseum. Dan keren we weer terug naar de wat eh, gematigde klanken. Dan kom ik bij eh, een bekende meneer, George Benson. Als ik die zo ga zien staan. En Al Giro, Summer Breeze, bekend nummer van... Música hum. een nummer van Seals en Croft, Summer Breeze... maar deze uitvoering van George Benson op gitaar en El Giro... zorgde voor de zang Summer Breeze. Mooi nummertje. Kom ik bij een autodidact in de jazz, Jack van Pol. Een jongen uit een ondernemersgezin... die eh, eigenlijk eh, helemaal geen muzikale scholing had gehad. Die ondernemer was en op een gegeven moment daarmee stopte. En eh, als vierjarig al achter de piano zat... had de moeder die veel oude jazzmuziek draaide... En ja, eh, eh, er zijn er meer die geen, in de jazz die geen noot kunnen lezen. Maar eh, bij Jack van Pol werd deze omstandigheid een soort geuzendaad. Hij was er trots op, want zo ongeletterd kon hij zijn eigen stijl ontwikkelen. Hij speelde wat hij eerder had gehoord en voegde er eigen elementen aan toe. Nou, hij heeft niet met de minste gespeeld. Als ik kijk, Ben Webster, Clary Clark, Terry, Don Byers... Dizzy Gillespie, John Griffin, Buddy DeFranco. Kortom, allemaal mensen met wie hij gespeeld heeft. Een groot fenomeen. En ik toog de hoogste tijd om op uh, eh, eh, ZFM Jazz weer eens wat van hem te draaien. Jack van Pol met een eh, mooi nummertje van het cd'tje Hijacking 72. Sweet Georgie Fame. van Paul was dat. En eh, met het nummertje Sweet Georgie Fame. Nou, volgens mij is dat ooit gezongen door Blossom Derry. En ik vond het wel leuk om weer iets van eh, Georgie Fame op te zoeken. Georgie Fame, een bekende rhythm and man, maar ook eh, een jazz. De Blue Flames speelde die. En ik kwam een cd'tje tegen, The Songs of Ted Dameron. En dat is een, een pianist, die speelde onder andere bij Miles Davis... en speelde samen met John Coltrane. En uh, On a Misty Night heet die cd. En daar wordt op gezongen door Karin Grok. Dat is een Noorse jazzzangeres, heel bekend. En Georgie Fame. The Happy Heart. Komt-ie. loves to sing right after dark, all because he has a happy heart. Sure as spring, he will sing. Have you ever heard the whippoorwill? You'll hear him thrill up in the hill, all because he has a happy he just can't help but sing. Love is the reason. cause I have a happy heart. Since Wat had u de eh, eh, Georgie Fame beloofd, maar tot mijn grote spijt eh, heb ik er net één aangeklikt van dit, uh, deze cd waar Georgie Fame even koffie is gaan drinken. Want het was alleen Karin Krok. Dus u houdt Georgie Fame en Karin Krok in een duet voor mij het goed de volgende keer. kom ik bij een andere bekende jazzzangeres, Jasmea Horn. mooie cd gemaakt in 2019, Love and Liberation. Daar staat een leuk nummertje op. Dat is Out the Window... En eh, ja, daarin laat Hoorn ook haar skettalenten horen. Vrolijk nummer over een man en een vrouw met intenties voor elkaar. Het lijkt een beetje op big band-stijl van eh, eh, Dina Washington en Ella. Komt-ie. Yes, Maya Horn. Yes, Horn. Yes, Maya Horn. Out the window. smart. Cause if you're not, she's gonna break your heart. And all of the things you've ever dreamed of will go out the window. You better think twice. Cause he, your girl, is made of sugar and spice. But all of the sugar that she's made of will go out the window. Now you understand, you're the kind of man she preys on. Open up your eyes, don't believe the lies. Her deceiving eyes tell. The lady is mischievous This will make you wiser. For your next decision, so I think you ought to listen. Now you better think twice. You see, your girl is made of sugar and spice, but all of the sugar that she's made of will go out. but all the sugar that she's made go out the window. We'll go out the window, out the window. Pip uh, window. Ja, mooie muziek van uh, eh, Jamea Horn kom ik terecht bij een eh, bekende eh, pianist en uh, orgelspeler genaamd Rob Franke. En ja, die man die maakte FUMU, heette dat vroeger. Eh, heel lang geleden werkte ik als scholier bij De Gruiter, een supermarkt die volgens mij niet meer bestaat. En daar had je van die banden, die kon je erin zetten om in de winkel muziek te laten klinken. Een soort achtergrondmuziek. En dat werd dan gemaakt door de toetsenist Rob Franke. En eh, ja, dat was bijzonder. Maar de, beste man heeft ook heel veel met anderen samengespeeld. Was, vaak speelde veel, veel met Toets Stielemans onder andere. En eh, met Ferdinand Povel en met Louis de Bij, drummer. En hij eh, heeft mooie muziek gemaakt. En eh, daarvan laat ik een stukje horen gewoon. Van Rob Franke. Eens even kijken. The Day After Sunday. Dat was Rob Franke met eh, op de bas Wim Esset. Uh, eh, Joop de gitaar, Louis de Lusanet op de drums... en Wim van der Beek op de percussie. Dus leuk, Rob Franke. Eh, dan kom ik terecht bij een zangeres die al lang in het vak zit... maar die toch in 2023 een album uitbracht. Both Sides Now, Marjorie Barnes. of angel hair and ice cream castles. Yeah. They rain and snow je denkt, wat uh, klonk die trompet leuk op de achtergrond... dat was Suzanne Veneman. Eh, en dit was natuurlijk Marjorie Barnes. Wil je Marjorie Barnes live horen? Dan kan dat, want ik zie dat ze een plekje heeft gekregen... in de programmering van Jazz in Zandvoort. En wel op 10 mei 2026. Je moet nog even geduld hebben treedt Marjorie Barnes op in eh, Jazz in Zandvoort. Nou, ik die lijst trouwens bekijk, zie ik 8 maart Michiel Varenkamp staan. Daar ben ik altijd van onder de indruk. Omdat die man heeft altijd zo'n leuke interactie met zijn publiek. En hij gaat muziek spelen van Louis Armstrong, zie ik. Kortom, veel te beleven in Zandvoort. En helemaal als het gaat om jazz in Zandvoort. De eerste eh, die geprogrammeerd staat is 14 september. Eh, aanvangstijd, vaste tijd. Tijn Tommelen kwartet. En het is natuurlijk allemaal in Nieuw Unicum. Eh, tijd voor iets heel anders tijd voor een man die heet... Eh, eh, even kijken, Ben Basel. En eh, ja, die speelt eigenlijk een solide groove. Zijn geluid uh, onthult ook wel diepe wortels in ska, reggae, dub. Gecombineerd met zijn improvisatietalent. En ja, maakt hij er iets moois van een combinatie van een beetje van Jamaicaans en, en, jazz. Ik ga eens even kijken of ik het nummertje terug kan vinden in de collectie die ik meegenomen had gedaan. Ben Bassaal. Ik denk het wel. Hier heb ik hem. Hot Drop. Hot Drop is een eh, ja, straattaal. En in Fortnite eh, komt die term voor. muziek van Ben Bassuil. Eh, een bassist en componist. En heeft ooit ja, heeft veel met ska. En heeft onder andere ook gespeeld in een New York Ska Jazz Ensemble. Ik hou erg van ska. Dus vandaar af en toe iets doorheen. Dit komt van een CD uit 2025. Benergy. De, de, moeite waard van het luisteren. Eh, dan gaan we naar de Diva Jazz Orchestra. Maak ook mooie muziek hoor. Dus even kijken hoe ik die gaf met de Diva Jazz Orchestra. Three Sisters... En ik had een eh, komt van de cd'tje uit 23, de Diva Jazz Orchestra. mooie muziek van de, eh, ja, de Diva Jazz Orchestra, deze damesband. En dit komt allemaal van de cd, de Diva Jazz Orchestra Live at the Dizzy's Club. CD uit 2023. En dan nu eh, jullie speciale aandacht voor een zangeres Sinne Eeg... en de pianist Jacob Christoffersen. En die hebben al heel lang samengewerkt. Maar dit is eigenlijk hun eerste uh, duo-album. Het is echt een pareltje geworden. Muzikaal vakmanschap van de bovenste plank zou ik zeggen. En eh, de, titel van de cd is Shikiori. En dat is Japans. Japans is een, dat, is een soort 150 eh, jaar oud landhuis. En ja, dat is een hele traditioneel iets. En dat is een mooie cd geworden. Luister en geniet van Sinne Eeg en... Jacob Christoffersen. Eh, even kijken hier. But Not For Me, bekend nummer. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it. And I'll start a riot. will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tells me fate supplies a mate. That's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could ever guarantee. I was a fool to fall yababo abadi diabo say ah di di di di di say lu di do da bo ba di di di di di di ba di di do di do do di do do di do do di do do di do ba di ya do ba bo ba di songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi ho, Alice, and also like a day. the memory of his kiss. I guess he's not for me. Oh, man sunshine, listen, you never tell me dreams come true. I'm certain it's the final curtain. I guess he's not. I guess he's not. I guess he's not. I guess he's not. Sinne-Eeg was dat. Eh, eh, But Not For Me. Eh, van haar nieuwste cd uit 2025. Shikiori. Japanse titel. Mooi nummer. Eigenlijk heb ik een aantal zangeressen laten horen... die het sketten nog niet verleerd zijn, zou ik zeggen. Didi Bridgewater, uh, Jasmea Horn en Sinne Eeg. Fantastische sketters. Uh, dat doe ik eigenlijk niet zo vaak, maar ik vond het wel eens leuk deze keer. Uh, er is een nieuwe film van The Naked Gun. De zoon van Frank Drebin eh, doet zijn intrede in de filmwereld. En daar, die hebben altijd een mooie sound. Dus de titelsound van The Naked Gun is eigenlijk uit de tv-serie van Please Squad. En wordt hier op deze nieuwe soundtrack gespeeld door eh, Gordon Goodwin Orchestra. Ik ga hem even opzoeken.